Moedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan wil binnenkort een ambassade openen in Oost-Jeruzalem. Op een top van islamitische landen afgelopen woensdag riepen de islamitische leiders op om Oost-Jeruzalem als hoofdstad van Palestina te erkennen. Dat was in reactie op het besluit van president Trump om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen en Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Israël beschouwt Jeruzalem als ondeelbaar en heeft controle over het hele gebied. In Kiev protesteren een paar duizend mensen tegen de Oekraïense president Poroshenko en hoofdaanklager Lutsenko. Ze eisen dat die twee worden afgezet, omdat er in Oekraïne te weinig wordt gedaan om corruptie te bestrijden. Onder de demonstranten zijn ook de Georgische oud-president Saakashvili en aanhangers van hem. Saakashvili werd in 2015 door Poroshenko benoemd tot gouverneur van Odessa. Hij stapte een jaar later op, omdat hij, net als de demonstranten, vindt dat Oekraïne te weinig doet tegen corruptie. Een docent van een praktijkschool in Assen wordt verdacht van verkrachting van een leerlinge van 13. Hij gaf haar les. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan grooming. Dat is kinderlokken via internet. Tegen de docent van het Terra in Assen is aangifte gedaan en hij is ontslagen. Op de Filipijnen zijn zeker 26 mensen omgekomen door de tropische storm Kaitak. In het midden en oosten van de Filipijnen veroorzaakt hevige regen grote modderstromen. Er zouden 23 mensen worden vermist. De stroomvoorziening in de regio viel uit en veel wegen zijn verwoest. In de Eredivisie heeft Ajax uit met 2-1 gewonnen van AZ. En daarmee deelt Ajax de tweede plaats in de Eredivisie niet langer met AZ. FC Utrecht heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Heracles. En Feyenoord won met 7-0 van Sparta. Kort na de wedstrijd werd trainer Alex Pastoor ontslagen. Het weer, Regen vanavond, in het oosten later mogelijk natte sneeuw.